Michel Koenen met het NOS-journaal. Verschillende bedrijven in de Rotterdamse haven zeggen dat de douane al weken containers zonder controle doorlaat. Dat zou komen door problemen met het elektronische aangiftesysteem, schrijft het AD. Bedrijven moeten nu per mail aangifte doen. Vaak zou er al binnen een minuut antwoord zijn. De douane zou vanwege het risico op bederf vooral containers met groente en fruit snel laten passeren, terwijl die juist vaak gebruikt worden om drugs in te verstoppen. De douane bevestigt de problemen, maar spreekt tegen dat containers zonder controle worden doorgelaten. Voor het eerst in anderhalf jaar is de omzet van importeurs van nieuwe personenauto's afgenomen. Het afgelopen kwartaal waren de opbrengsten ruim 9% lager vergeleken met een jaar eerder, meldt het CBS. Er werden vooral minder nieuwe personenauto's met een zakelijke bestemming ingevoerd en doorverkocht. vorig jaar was er nog een piek door de oude bijtellingsregels. De motorhandel boekte met een plus van bijna 8% de sterkste omzetgroei. Ongeveer 10.000 inwoners van Oost-Aleppo zijn gevlucht vanwege de opmars van het Syrische leger. Dat meldt het Syrisch Observatorium voor de Mensenrechten. De vluchtelingen zouden naar delen van de stad zijn gegaan die in handen zijn van de Koerden of van het regeringsleger. En gisteren werden weer twee wijken heroverd door het regeringsleger die van strategisch belang zijn. En uit een natuurreservaat in Australië zijn drie zeldzame dwergzijdeaapjes gestolen. Dat is de kleinste apensoort ter wereld. De politie heeft twee mannen opgepakt. Twee aapjes zijn terecht, eentje is nog spoorloos. De dieren worden op de zwarte markt voor wel 3500 euro aangeboden. De illegale handel in de dwergzijdeaapjes aapjes is waarschijnlijk toegenomen... omdat het in China het jaar van de aap is. Het weer nog. Vannacht lokaal kans op wat nevel. Verder koelt het overal flink af tot lokaal min 4. En overdag zon, droog, maar ook koud met zo'n 4 graden.